Levi van Eck met het NOS-journaal. In de gevangenis veilig door het hoge aantal zieken. Vorig jaar zat 1 op de 10 medewerkers ziek thuis, meldt Omroep West. Dat komt volgens de gevangenisbewaarders omdat de werkdruk te hoog is. De gaten worden volgens vakbonden gevuld met extern ingehuurde beveiligers die onervaren zijn. En dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Er komt een onderzoek naar het toenemend aantal meldingen van hondsdolheid bij Nederlandse vakantiegangers... Het Leids Universitair Medisch Centrum en alarmcentrale Eurocross gaan daarin samenwerken. De alarmcentrale kreeg vorig jaar 270 meldingen binnen... een stijging van 60 vergeleken met het jaar daarvoor. De meeste patiënten worden in het buitenland besmet met hondsdolheid... als ze gebeten worden door honden, katten of apen. De bedoeling van het onderzoek is om reizigers beter te kunnen voorlichten. Het slachtoffer van de schietpartij van afgelopen nacht in Os... was een man van 30 uit die gemeente... Over de toedracht is nog niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De man werd om twee uur doodgeschoten vlakbij een woonwagenkamp. Er kwamen veel mensen op de schietpartij af. Volgens de politie liepen de emoties zo hoog op dat agenten om versterking vroegen. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten willen alleen een vuurwerkverbod als dat landelijk wordt ingevoerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schrijft dat in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Nu hebben gemeenten alleen de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Het kabinet wil regelen dat zij voor de hele gemeente een verbod afkondigen. Maar volgens de VNG werkt dat niet, omdat de mensen dan naar een andere gemeente gaan. Vooral grotere gemeenten zijn voor een landelijk vuurwerkverbod. Kleinere gemeenten zien er weinig in. Het weer in Limburg zon, later ook in andere delen van het land. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden.